een Klomp met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij hoopt dat Rusland en Oekraïne deze week tot een deal komen... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. President Poetin had voor Pasen al een kort bestand aangekondigd... dat om middernacht afliep. Dat bestand was geen succes. Zowel Oekraïne als Rusland beschuldigden elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Oekraïne roept Rusland nu op om 30 dagen geen aanvallen uit te voeren op burgerdoelen. En als president Poetin daar niet mee akkoord gaat... dan is dat volgens president Zelensky het bewijs dat Rusland de oorlog niet wil stoppen. De president van El Salvador heeft een gevangenenruil voorgesteld met Venezuela. President Bukele wilde ruim 250 Venezolanen die de VS zijn uitgezet... ruilen tegen evenveel politieke gevangenen in Venezuela. En ook zouden bijna 50 buitenlandse burgers moeten vrijkomen, onder wie een Nederlander. Bukele zegt dat de uitgezette Venezolanen allemaal gevaarlijke bendeleden zijn, maar daar is geen bewijs voor. Venezuela noemt de gevangenenruil een cynisch plan en werkt er waarschijnlijk niet aan mee. De Amerikaanse defensieminister Hexet heeft plannen voor een aanval op Houthi-rebellen... ook vooraf gedeeld met zijn vrouw, broer en advocaat. Die zaten in een appgroep op Signal waarin Hexet details deelde over de aanval. Dat meldt de New York Times. Eerder werd al informatie over de Houthi-aanval gedeeld in een Signalgroep waar een journalist in zat. Na ruim 50 jaar komt er een einde aan het zeehondencentrum Pieter Buren. Nu gisteren de laatste twee gezonde zeehondjes zijn uitgezet. Het opvangcentrum gaat verhuizen naar Lauwersoog en gaat daar volgende week open.